Uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn eind jaren 40 mogelijk veel meer doden gevallen door geweld van Nederlandse militairen dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde blijkt dat er in een dorp in januari 1949 zeker 270 mensen zijn omgekomen, meldde NSC Handelsblad en KRO Reporter. In een officieel rapport wordt melding gemaakt van 80 slachtoffers. Ook zou een politierapport over massa-executies, verkrachtingen en plunderingen al decennia ongezien in het Nationaal Archief liggen. Opnieuw heeft een gevangene in Vught brand gesticht in zijn cel. De man raakte daarbij niet ernstig gewond, meldt Omroep Brabant. Ook was de brand snel onder controle en valt de schade mee. Twee weken geleden was er ook een brand in de gevangenis in Vught. Een man op de psychiatrische afdeling stak toen zijn cel in brand. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Het is onbekend van medegevangenen vuur konden maken in hun cel. Paus Franciscus en patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk zeggen dat christenen worden uitgeroeid in veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De kerkleiders hebben een gezamenlijke verklaring van eenheid getekend tijdens hun historische ontmoeting in Cuba. Ze roepen daarin op tot vrede in Syrië, Irak en Oekraïne. Ook vragen ze Europa trouw te blijven aan de christelijke wortels. De paus en de patriarch spraken zo'n drie uur met elkaar. Het was voor het eerst sinds eeuwen dat leiders van beide kerken elkaar hebben ontmoet. De onthulling vorig jaar dat het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heroïne produceert... vormt een gevaar voor het ziekenhuis en zijn medewerkers. Dat zeggen de eigenaren van het Slotervaart in de Volkskrant. Volgens hen vinden drugscriminelen het heel interessant... dat het ziekenhuis synthetische drugs kan maken. De drugs worden verstrekt aan een groep langdurig verslaafden. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot lokaal min 4 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Overdag geregeld zon en dan 4 tot 7 graden. Dit was het.